Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de chaos op het vliegveld van Kabul zijn de afgelopen dagen 12 mensen omgekomen. Dat zeggen de Taliban en de NAVO. Sommigen raakten bekneld in de drukte, anderen zijn doodgeschoten. Mensen doen er alles aan om het vliegveld te bereiken en dat leidt tot chaos, zegt correspondent Alette André. Tot nu toe wordt er zowel door militairen als Taliban in de lucht geschoten om dit onder controle te houden. Hartstikke eng voor mensen die nog naar het vliegveld willen. Eh, maar nu zou er sprake van zijn dat de Nederlandse ambassade met militairen die er gisteren zijn... Nederlanders in groepjes naar het vliegveld gaan begeleiden. Uh, nou ja, daar zitten een aantal mensen die nog weg willen nu thuis op te wachten... omdat ze het alleen niet meer aandurven. Gisteravond landde het allereerste toestel op Schiphol met 35 Nederlanders aan boord. Arash was een van hen. Zijn moeder stond hem op te wachten en kon haar zoon eindelijk weer knuffelen. Ik ben heel erg blij, heel erg blij. Heeft u zich zorgen gemaakt? Ja, heel erg. Slaaploze nachten gehad. Niet naar werk gegaan, geen concentratie, niks. Dus ik ben heel erg blij dat ze terug zijn. Ja. Nederland hoopt vandaag meer mensen op te pikken in Kabul. In Rotterdam is vannacht een man omgekomen politie kwam af op een vechtpartij en zag twee mannen ruzie maken op straat. Daarna vonden agenten de dode man in een huis. De twee ruziende mannen die buiten stonden zijn opgepakt. De high-tech campus in Eindhoven is verkocht. De superrijke investeerder Marcel Boekhorn zou er meer dan een miljard euro voor hebben gekregen. De nieuwe eigenaar is een Amerikaanse investeerder die de campus wil uitbreiden. En de Gouden Kalveren worden genderneutraal. De Gouden Kalveren zijn de belangrijkste filmprijzen van ons land. Tot nu toe waren er aparte voor de beste acteur en de beste actrice. Maar dat wordt één prijs voor beste hoofdrol. De Gouden Kalveren zijn de eerste filmprijzen ter wereld die dit doen. De Grammys, de belangrijkste muziekprijzen van de wereld, zijn wel al bijna tien jaar genderneutraal. Het weer is bewolkt, af en toe regent het, vooral in het noorden. Het wordt een graad of 19. Morgen iets meer zon en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even eh, de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A9 alkmaar amstelveen bij knopend Rotterpolderplein staat 3 kilometer file.